Moutschreurs met het NWS Journaal. De tropische storm heeft in Mexico al zeker 38 mensen het leven gekost. Het zwaarst getroffen werd de staat Puebla. Daar zijn 28 mensen om het leven gekomen nadat huizen waren ingestort door aardverschuivingen. Die waren er ook in de staat Veracruz in het oosten van Mexico. Daar vielen 10 doden. De westkust kreeg ondertussen te maken met een andere storm, Javier. Die koers nu richting de VS. Een 20-jarige man die na de aanslag op Charlie Hebdo vorig jaar werd opgepakt en weer vrijgelaten is aangehouden in Bulgarije. Murat Hamid zou zich willen aansluiten bij IS in Syrië. Hij is de zwager van een van de twee aanslagplegers op de medewerkers van het satirische blad in Parijs. Ze vermoorden in januari 2015 twaalf mensen. Direct na de aanslag werd Hamid door de politie ervan verdacht de derde aanslagpleger te zijn. Hij meldde zich toen vrijwillig bij de politie maar hij werd al snel weer vrijgelaten. Hij zat tijdens de aanslag op school. Nog nooit verloren ze een Olympisch dubbeltoernooi. Maar de Amerikaanse tenniszusjes Serena en Venus Williams zijn in de eerste ronde al uitgeschakeld. In Rio verloren de twee met twee sets van Lucy Safarova en Barbora Strikova uit Tsjechië. Serena en Venus Williams pakten de titel in 2000, 2008 en vier jaar geleden nog in Londen. En op de Spelen in Rio hebben de Nederlandse hockeymannen de groepswedstrijd tegen Ierland gewonnen met 5-0. Eerder vandaag waren de vrouwen al met 5-0 te sterk voor Spanje. Peter Mullenberg heeft voor het tweede boksucces van de dag gezorgd. In de eerste ronde van de klasse tot 81 kilogram versloeg hij de nummer 7 van de wereld, Esan Rouzbahani uit Iran. Mullenberg is zelf de nummer 5 van de wereld en won op punten. Eerder op de dag won Enrico Lacroix in de klasse tot 60 kilogram ook al zijn wedstrijd in de eerste ronde. Het weer overdag eerst bewolkt, lokaal wat regen.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 You're not the vibes I'm sending you right here. uh, you see, love is like a. I know I love what you do when you do what you do. You got me Je suis bien dans ma bulle. Allez, allez.